Lewin met het NOS Journaal. Als de minister van Onderwijs niet met meer geld over de brug komt... wordt er op 12 december gestaakt in het basisonderwijs. Met dat ultimatum gaat actiegroep PO Front komende dinsdag naar Den Haag. Leraren, vakbonden en werkgevers willen dat er 1,4 miljard euro bijkomt... voor vernieuwing en vermindering van de werkdruk. Nu heeft het kabinet daar de helft, ruim 700 miljoen euro, voor uitgetrokken. De actiegroep heeft gedreigd met een reeks aan acties en stakingen als daar niet snel wat bij komt. In de achtertuin van een woning in Kaatsheuvel, waar een drugslab in stond, zijn twee mensen overleden, waarschijnlijk na het inademen van chemicaliën. Twee anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Of zij iets met het drugslab te maken hebben is niet bekend. Ze zijn niet aangehouden. In het lab werden amfetamine en speed gemaakt. Een aantal woningen in de buurt is uit voorzorg ontruimd. En dat duurt waarschijnlijk nog de hele avond. Het Rode Kruis geeft toe dat er 5 miljoen dollar is verdwenen van het hulpgeld dat bedoeld was voor de bestrijding van de ebola-crisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC. In totaal kregen de afdelingen van het Rode Kruis in de getroffen landen zo'n 100 miljoen dollar tussen 2014 en 2016. Waarschijnlijk is het geld verdwenen door fraude met valse facturen en te hoge inkoopprijzen voor hulpgoederen. Drie mannen zijn door de rechtbank in Den Bosch tot jarenlange celstraffen veroordeeld voor de zware mishandeling van een transgender prostituee. Twee daders kregen zes jaar gevangenisstraf, een derde man moet drie jaar de cel in. De drie waren getipt dat er in de woning van de vrouw veel geld lag. Ze lokte haar daarom naar een parkeergarage in Best, daar werd ze overmeesterd en zwaar mishandeld. De overval in de woning mislukte omdat er nog iemand in het huis was. Het weer dan nog, het is zo goed als droog, het koelt af tot 7 graden. Morgen zijn er perioden met zon, in het westen is er meer bewolking met soms regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Gorkum. De rechte rijstrook is daar dicht. De vertraging vanaf Sliedrecht ongeveer een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.